Zes uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. ABN AMRO keert als eerste grote bank in Nederland vanaf april geen spaarrente meer uit. Klanten die meer dan 2,5 miljoen euro bij de bank hebben gestald... krijgen te maken met een negatieve rente van een half procent. Volgens ABN hoeven klanten met een tegoed tot 100.000 euro niet bang te zijn... Dat, dat, ook, dat ook zij op termijn een negatieve rente moeten betalen. Een gerechtshof in Pakistan heeft het doodvonnis voor oud-president Musharraf vernietigd. Volgens het hof was de speciaal voor de vervolging van Musharraf ingestelde rechtbank in strijd met de wet. De oud-president werd vervolgd omdat hij hoogverraad zou hebben gepleegd... toen hij in 2007 de noodtoestand afkondigde in Pakistan. Zelf zei hij altijd onschuldig te zijn. Ook de regering en het leger waren tegen de veroordeling door de speciale rechtbank tegen een meisje dat als 15-jarige achter het stuur zat... bij een dodelijk ongeluk in Echt in 2018... is 180 uur taakstraf geëist en zes weken voorwaardelijke jeugdgevangenis. Een meisje van 15 dat achter in de auto zat kwam om toen de wagen tegen een boom reed... In eerste instantie ging de politie ervan uit dat niet het meisje... maar haar meerderjarige broer achter het stuur had gezeten. Hij werd vervolgd voor het dodelijke ongeval... tot uit, uit een filmpje op een telefoon bleek dat niet hij... maar zijn zusje de auto bestuurde. De Britse prinsen William en Harry nemen in een gezamenlijke verklaring afstand van een verhaal in The Times. Die krant schreef vandaag dat het pesterige gedrag van William de reden zou zijn voor het recente besluit van Harry en zijn vrouw Meghan om een stap terug te doen binnen de koninklijke familie. William zou steeds hebben gezegd dat de twee hun plek moesten kennen. Maar volgens William en Harry klopt dat niet. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vanuit het westen valt regen. Morgen in het zuidoosten nog regen. In het noordwesten soms wat ook droog. Het wordt een graad of 11.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 Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs. En dat doe je natuurlijk ook mee met de tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dat is leuk om te doen en je helpt de vogels. Tel ook een half uurtje mee, van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling.nl Zin in Zandvoort? Zandvoort? zin in ZFM. ZFM. lost, and that's a big problem. Cause nowadays you be in the clubs like freaks, and nobody listens when the righteous speaks. So what's the high balance when you walk a thin line. Deny yourself a good time, that's a personal crime. Need a new type of thing, we be sinking like a fat shit. Morally, you need a box on them big lips. That's right, you in the club, shaking them hips. Jonas ne sais pas, so tranquil on the move flips. Blackness set the standard for tonight's event. Jocelyn Savage brings the party to the sand. dancing. tracking 205 Sound Music, Music on your frequency. Say again, please. Sound Music on your frequency. Uh, Roger, thank you. Is it good? Yes, yes, of course. This is Dance Radio. It's good. Let me be right to the Session. word for me, say, me try a thing. And you know it formed up to be a fire thing. Now up on stage with chronic, say, I sing, yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, me say, I to short ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto.